Uur. Het is van Kester met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verontwaardigd gereageerd op uitlatingen van de Braziliaanse president Lula. Die zei afgelopen zaterdag dat het Westen de oorlog in Oekraïne heeft aangemoedigd door wapens te leveren. Hij suggereerde dat het Westen niet geïnteresseerd zou zijn in vrede. De VS beschuldigt Lula van het napraten van Russische en Chinese propaganda. Europa noemt in een reactie de hulp aan Oekraïne legitiem. De brandweer is in Zoetermeer begonnen met het slopen van het pand dat afgelopen dag in brand vloog. Door het leegstaande gebouw deels neer te halen kan de brandweer beter blussen, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. De sloop- en bluswerkzaamheden duren tot komende ochtend. Door de brand werden gisteren twee NL-alerts uitgestuurd. In de wijde omtrek is er rook- en stankoverlast. In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een EU-ambassadeur in zijn huis aangevallen. Dat zegt EU-chef Borrell op Twitter. Het gaat goed met de Eden O'Hara, volgens de BBC, maar Borrell is boos. Hij noemt de aanval op de ambassadeur een grove schending van het verdrag van Wenen. Daarin staat dat ieder land verantwoordelijk is voor de veiligheid van diplomaten. Zowel de VS als de VN en de EU roepen Sudan op te stoppen met vechten. Twee inwoners van New York zijn opgepakt omdat ze in hun stad een geheim Chinees politiebureau zouden runnen. Ze worden ook verdacht van het belemmeren van de rechtsgang... omdat ze berichten met de Chinese overheid zouden hebben gewist. Volgens justitie in Amerika probeerde een van de verdachten... een Chinese vluchteling over te halen om terug te gaan naar China. Ook zou China gevraagd hebben om een Chinese activist in de VS op te sporen. De twee verdachten riskeren jarenlange celstraffen. Het weer, vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 4. Komende ochtend begint bewolkt.